In een bunkercomplex in Duitsland werd 250.000 kilo vuurwerk gevonden. Het Openbaar Ministerie vertelt wat we nu weten. Er zijn twee verdachten aangehouden, afkomstig uit Enschede en afkomstig uit Den Haag. Waar worden zij van verdacht? Ze worden verdacht van het grootschalige handel in, eh, in vuurwerk. Zowel uh, verboden knalvuurwerk als professioneel vuurwerk. Het is een, eh, een groot onderzoek wat gestart is naar aanleiding van een aantal meldingen. deze verdachten die verkopen vuurwerk via een webshop. Eh, en, maar die webshop die is gevestigd in Duitsland, maar volledig gericht op de Nederlandse markt. En je kunt het vuurwerk dan vervolgens met KVK-inschrijving het hele jaar afhalen. Want dat is wat we nu weten. En eh, we doen daar natuurlijk nog nader onderzoek naar. Het is dit jaar al de tweede grote vuurwerkvangst net over de grens. In Afghanistan zijn meisjes en vrouwen niet meer welkom op de universiteit. In een brief schrijven de Taliban dat unies vrouwelijke studenten niet langer mogen toelaten. Het is de volgende beperking voor jonge vrouwen in Afghanistan. Eerder werden ze ook al van middelbare scholen gestuurd. Omdat het onderwijs volgens de Taliban niet de sharia volgt. En dat zijn strenge wetten van de islam. Het Nederlandse koppel dat eind augustus overleed in Colombia... is volgens de Colombiaanse politie niet omgekomen door voedselvergiftiging... maar door het drinken van een bijzonder drankje. Het zou gaan om yagé, een mengsel van planten waarvan je kan gaan hallucineren. Het is vergelijkbaar met ayahuasca en in Nederland is dat spul verboden. Een Nederlands vervolg op de Terminal. Misschien ken je die film wel. Het gaat over een man die noodgedwongen jarenlang dus op een vliegveld woonde. Kai en Sebastiaan besloten om een week lang op Schiphol te bivakeren... omdat alles tegenwoordig super duur is. Het plan is om zeven dagen lang hier op Schiphol te gaan wonen. Je bespaart gas, water, lichtkosten. Je hebt een dak boven je hoofd. En dat voor een retourticketje. Want hoeveel zijn nou we kwijt? 150 euro? Nou, nog niet eens. Ze maken nu een serie op Instagram en TikTok over hun avontuur. De eerste dagen ging het goed, al ontsnapten ze soms net aan de controles van beveiligers. We zijn net gecontroleerd. Paspoortcontrole, hartslag even hier. En of het ze echt gelukt is om een week lang dus op Schiphol te wonen, weten we nog niet. Want de allerlaatste aflevering moet nog online komen. Het weer vanavond vooral in het zuiden en het oosten nog regen.